Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geëvacueerde burgers in West-Vlaanderen kunnen straks waarschijnlijk weer naar huis. Gisteravond moesten duizend mensen hun huis uit... toen in het dorp Zevenkoten een volksal peterzuur ontsnapte. De gifwolk zal waarschijnlijk verwaaid zijn. De West-Vlaamse brandweer gaat metingen doen in alle huizen... en de verwachting is dat er geen gevaar meer is. Turkije blokkeert bankrekeningen van Turkse Nederlanders, meldt Trouw. Het zijn rekeningen bij de islamitische bank Asia, opgericht door de geestelijke Gulen. Volgens Ankara zit Gulen achter de mislukte koep van juli vorig jaar. De bedragen op de rekeningen variëren van 100 tot 30.000 euro, zeggen klanten. Vlak na de koep werden de activiteiten van de bank opgeschort. Klanten werden verdacht van het steunen van terreur. In de aanloop naar de brexit-onderhandelingen is de ruzie over Gibraltar weer opgeleid. De Britten verwijten de EU dat Brussel de kant kiest van Spanje. Over Gibraltar, de Britse rotspunt aan de Spaanse zuidkust, wordt al ruim 300 jaar gediscussieerd. Bij het referendum over uittreding uit de EU stemden bijna alle inwoners van Gibraltar tegen de brexit. Gilbert Baker, die de regenboogvlag van de homobeweging ontwierp, is overleden. Baker ontwierp de vlag voor de Gay Pride in San Francisco in 1978. Wereldwijd groeide de vlag uit tot symbool van de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Gilbert Baker was 65 jaar. De EBU, de organisator van het Songfestival, zegt dat Oekraïne voortaan niet meer mee mag doen als dat land zijn ruzie over de kandidaat van Rusland niet bijlegt. Oekraïne wil de Russische zangeres Julia Samoilova geen visum geven. Kiev verwijt haar dat ze heeft opgetreden op de Krim toen dat gebied door Rusland was geannexeerd. Het weer nog wisselend bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land enkele buien.